Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De dood van de Japanse gijzelaar Kenji Goto heeft tot verontwaardigde reacties geleid... bij de Japanse premier Abe en de Amerikaanse president Obama. Goto is hoogstwaarschijnlijk onthoofd door de Islamitische Staat... blijkt uit een video die daarvan is verschenen. Abe noemde het een afschuwelijke en immorele terroristische daad... die hij nooit zal vergeven. President Obama noemde de onthoofding een gruwelijke moord... Hij zei in een verklaring dat de VS doorgaat met acties om IS te vernietigen. Koto is de tweede Japanner die door IS is onthoofd. Islamitische staat heeft voor het eerst toegegeven dat de strijders van de terreurgroep zijn vertrokken uit de Syrische stad Kobani. In een videoboodschap dreigen twee gemaskerde mannen wel dat ze de stad opnieuw zullen aanvallen. Ze zeggen dat bombardementen van de Amerikanen de belangrijkste reden waren om de stad bij de Turkse grens te verlaten. Al tienduizenden Britten hebben een online petitie getekend... die oproept om Britse homoseksuelen te rehabiliteren... die onder oude anti-homo-wetten zijn veroordeeld. Na schatting bijna 50.000 Britten zijn in het verleden veroordeeld voor homoseksualiteit. Na het verdwijnen van de anti-homo-wetgeving zijn veroordeelden nooit gerehabiliteerd. Er zouden nog zo'n 15.000 van hen in leven zijn. Een van de grootste en belangrijkste bibliotheken van Moskou is door brand grotendeels verwoest. Zo'n 200 brandweermensen zijn een dag bezig geweest met blussen. De brand ontstond vrijdagavond laat in het Instituut voor Wetenschappelijke Informatie en Sociale Wetenschappen. De directeur van het instituut noemt de verwoesting een catastrofe. In het gebouw liggen miljoenen belangrijke documenten en teksten en nog maar een klein deel was gedigitaliseerd. De oorzaak van de brand in de bibliotheek in Moskou is nog onduidelijk. Het weer in het zuidwesten en westen kan vannacht wat regen of natte sneeuw vallen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag vooral in het zuiden wat winterse neerslag. En het is dan zo'n 5 graden. Dit was het NWS Show.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 Baby, wipe your eyes, you gotta you got an old soul. must say you. cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman.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 set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. Cause 106.9 ZFN get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no. I get a good feeling. Yeah. Oh, sometimes I get a good feeling.